de politieke situatie in Ierland, waar de regering uit elkaar is gevallen. Rutte verwacht niet dat de Ierse onrust zich uitbreidt naar de rest van Europa. Roger Federer heeft de halve finales bereikt van de Australian Open. De als tweede geplaatste Zwitserse tennisser won gemakkelijk in drie sets van zijn landgenoot Stanislas Wawrinka, die als negentiende was geplaatst. Het is de achtste keer, eh, achtste keer op rij dat Federer de halve finales bereikt in Melbourne. Bij de vrouwen heeft de Chinese Lina de halve finales bereikt door een overwinning op de Duitse Andrea Petkovic. Het weer bewolkt en regenachtig, vanmiddag ook af en toe zon.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 A pure All of my worries seem so far away. It's Friday night, the weekend started. It's gonna be okay. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. van sinaasappelsap.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 De Europese Commissie heeft Rusland hulp aangeboden bij het onderzoek naar de daders van de aanslag op de luchthaven in Moskou. Daarbij kwamen gisteren zeker 35 mensen om het leven. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie noemt de aanslag verschrikkelijk. De explosie in de aankomsthal op de grootste luchthaven van Moskou lijkt het werk van een zelfmoordenaar. President Medvedev heeft de beveiliging van luchthavens en andere grote verkeersknooppunten verscherpt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Nederland gaat zich inzetten voor een permanente korting op de bijdrage aan de Europese Unie. Premier Rutte zei dat in Londen na een kennismakingsbezoek aan zijn Britse collega Cameron. De Britten bedongen zo'n korting al in de jaren 80. Rutte verwacht dat er pas na de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar mei duidelijkheid komt over de permanente korting voor Nederland. De overgangsregering in Tunesië wil nabestaanden tegemoetkomen van mensen die bij de protesten van de afgelopen weken zijn omgekomen. Sinds half december vielen meer dan 70 doden bij de protesten tegen het regime van president Ben Ali. De tijdelijke